Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de aardbeving in Haiti zijn tot nu toe bijna 2200 doden geteld. De verwachting is dat het dodental blijft oplopen. Er zijn duizenden gewonden en veel mensen worden nog vermist. Tienduizenden Haitianen hebben geen dak meer boven hun hoofd. Volgens het Rode Kruis is op dit moment vooral behoefte aan tenten en medische hulp. Want we zitten echt nog in die eerste acute fase van de noodhulp. Maar ook psychosociale ondersteuning is belangrijk. Veel mensen hebben de vorige aardbeving in 2010 meegemaakt orkaan Matthew in 2016. En nu komt heel kort op elkaar een aardbeving en een tropische storm. En dan moet het orkaanseizoen nog beginnen. Deze week opent het Rode Kruis Giro 5125. Er is al meer dan 700.000 euro opgehaald om de slachtoffers in Haiti te helpen. Er gaan vandaag weer evacuatievluchten naar de Afghaanse hoofdstad Kabul... om Nederlanders en mensen met een visum voor ons land op te halen. Gisteravond kwam het eerste vliegtuig al aan op Schiphol met 55 mensen aan boord. 35 Nederlanders en 20 uit andere Europese landen. Defensie hoopt de komende tijd zo'n drie keer per dag mensen op te halen uit Kabul. Het is onduidelijk of dat vandaag al lukt. De prikken van Pfizer en AstraZeneca beschermen na een paar maanden minder goed tegen de Delta-variant. De Universiteit van Oxford heeft het ontdekt door miljoenen gebruikte coronawattenstaafjes te bekijken. Na drie maanden is Pfizer nog maar 75% effectief en AstraZeneca nog ongeveer 60%. En Zara van 19 is bezig om haar droom waar te maken. Ze kan de jongste vrouw ooit worden die in haar eentje de wereld rondvliegt. De Belgisch-Britse Zara vertrok gisteren. It's a dream I've had my entire life to fly in a plane around the world. Uh, it's just this crazy idea. Uh, always thought it would be impossible. In een vliegtuigje vliegt ze meer dan 50.000 kilometer over 57 verschillende landen. Daar wil ze drie maanden over doen. Met haar recordpoging wil Zara meisjes van over de hele wereld inspireren om hun dromen na te jagen. Zelf hoopt ze later astronaut te worden. Het weer veel wolken, er kan een klein buitje vallen. In het zuiden heb je dan nog de meeste kans op zon. Het wordt vandaag 18 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door de werkzaamheden op de 9 Alkmaar-Amstelveen... bij knopend Rotterpolderplein staat 3 kilometer file.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 Some like it hot, some like it hot. like it hot, some like it hot. Some like it hot, some like it hot. Some like it hot. jouw keuze ZFM. Hier ben ik dan. Niets anders dan jij zie me dan. Ik geef alles wat ik voel voor jou en heb zoveel gemist van jou. Ik ben nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan. Een nieuwe tijd begint voor ons zoals je zei moment van ochtends vroeg tot avonds laat.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 Respiré ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo tengo la camisa negra camisa negra Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.